Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er is voor het tweede jaar op rij gedaald. Volgens onderzoeksbureau Telecom Paper liep het aantal abonnementen met 60.000 terug tot 7,4 miljoen. Vooral onder jongeren is steeds minder behoefte aan een tv-abonnement. En als ze een tv-programma willen kijken, doen ze dat via apps en internet. De tv-markt in Nederland is voor een groot deel in handen van Ziggo en KPN. Samen hadden ze vorig jaar ruim 87 van de markt in handen. De omzet uit tv-abonnementen groeide vorig jaar nog wel, maar maar dat kwam door prijsverhogingen. Drogisterijketen Kruidvat haalt een kleurboek uit de verkoop omdat er een kleurplaat van Adolf Hitler in staat. Een klant wees de winkels op de tekening in het boek Kleuren op Code. Wie de genummerde vakjes inkleurt krijgt de natieleider te zien met gestrekte arm en gekleed in uniform met hakenkruis. Kruidvat weet niet hoe de kleurplaat van Hitler in het kleurboek terecht is gekomen. De rebellen in het noordwesten van Syrië noemen de Russische verklaring voor de gifgasaanval van gisteren een leugen. Het Russische ministerie van Defensie zei vanochtend dat er is gebombardeerd door Syrische vliegtuigen, maar ze zouden geen gifgas hebben gebruikt. De Syriërs zouden een depot met chemische wapens van de rebellen hebben geraakt. Bij de aanval kwamen tientallen en mogelijk meer dan 100 mensen om het leven. Een rebellenleider zei dat iedereen heeft kunnen zien dat een vliegtuig bombardeerde met gas. Hij zei ook dat de oppositie geen middelen heeft om dat soort gas te maken. De Taliban in Afghanistan hebben internationale hulporganisaties opnieuw gevraagd om hulp te bieden aan mensen in noodlijdende gebieden. In verklaring op internet garanderen de Taliban de veiligheid van de hulpverleners. Vorige maand in november was er ook zo'n oproep. Volgens waarnemers wil de Taliban zich presenteren als verantwoordelijke bestuurders. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het is een graad of 9 op de Wadden en 13 in Limburg.